Vijf uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Ferguson en in andere Amerikaanse steden zijn de afgelopen dagen 400 mensen gearresteerd. Er waren protesten in Boston, New York, Los Angeles en Atlanta. De demonstraties begonnen nadat maandag duidelijk werd dat de agent die de zwarte tiener Michael Brown doodschoot niet wordt vervolgd. Intussen wordt duidelijk dat er nogal wat mankeert aan het onderzoek naar het doodschieten van Brown. Zo blijkt volgens CNN dat de lijkschouwer geen foto's heeft gemaakt en niets heeft opgemeten. Ook is de eerste getuigenverklaring van de agent die schoot niet opgenomen en lopen andere getuigenverklaringen ver uiteen. Miljoenen Amerikanen in het noordoosten van het land hebben door slecht weer vertraging opgelopen op weg naar hun bestemming voor Thanksgiving, een van de belangrijkste feestdagen in de VS. Het gebied gaat gebukt onder storm, regen en sneeuw. Op sommige plaatsen viel 10 centimeter sneeuw. Daardoor werden in het gebied tussen Boston en Washington zo'n duizend vluchten geannuleerd. Nog eens 5000 vluchten liepen vertraging op. Ook het wegverkeer had veel last van het slechte weer. In het getroffen gebied wonen zo'n 20 miljoen mensen. Een experimenteel vaccin tegen ebola heeft een eerste succes behaald. In de Verenigde Staten hebben twintig gezonde proefpersonen het middel toegediend gekregen. Bij alle proefpersonen werden antilichamen aangemaakt. En dat kan erop wijzen dat het middel effectief is, zeggen de onderzoekers. Ook had geen van de testers last van heftige bijwerkingen. Het gaat goed met het maatschappelijk middenveld. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat grote maatschappelijke organisaties er sinds 1980 meer leden en donateurs bij hebben gekregen. Onder meer Amref Flying Doctors en Stichting Kinderen Kankervrij Kika doen het goed. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen of motregen. De minima liggen rond de 2 graden. Aankomende dag opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt 7 tot 12 graden. Vanaf vrijdag een paar dagen droog met meer zon, maar wel kouder.